Goedemiddag, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Het festivalseizoen is officieel geopend. Paaspop in het Brabantse Schijndel trapt hem af... en de eerste festivalgangers waren er vanochtend al vroeg bij om een tentje op te zetten. Ja, het begin van het festivalseizoen, het begin van het mooie weer... en eh, een geweldige gelegenheid om uh, bier te drinken. Je zegt al twee jaar naartoe geleefd. Hoe was dat dan? Twee jaar zonder festivals? Ja, huilen. <laughs> Ik kan weer huilen. <laughs> het was uh, ja, zwaar triest, maar ja, nu kunnen we weer. Dus niet meer aan het verleden denken en gewoon weer denken aan hoe het nu moet. Het festival duurt drie dagen en onder meer de Chainsmokers, Vrouwtje en Antoon treden op. Bij een Russische luchtaanval in het oosten van Oekraïne zijn tientallen Polen omgekomen die tegen betaling meevechten met Oekraïne. Dat zou zijn gebeurd in een dorpje dat zo'n 100 kilometer van de stad Kharkov ligt. Al weken proberen de Russen de regio in handen te krijgen. Verschillende bouwprojecten liggen stil door een tekort aan bouwmaterialen. De afgelopen anderhalf jaar zijn materialen als staal, hout, glas en beton veel duurder geworden. En door de oorlog in Oekraïne zijn de prijzen nog meer omhoog gegaan. Eerste kerstdag of het suikerfeest, Hanukkah of toch liever vrij met Pinksteren. Veel bedrijven beslissen op welke feestdagen hun werknemers vrij mogen zijn. Maar dat is nogal ouderwets, vindt dit kantoor. Zij laten collega's drie werkdagen per jaar ruilen voor een dag die ze zelf belangrijk vinden. En dat hoeft dan niet per se een andere religieuze feestdag te zijn. Dat mag bijvoorbeeld ook zijn een eh, jaarlijkse trouwdag... of bijvoorbeeld de eh, jaarlijkse sterfdag van een geliefde. Ehm, ja, een andere dag waarop ze liever ergens bij stil wilden, eh, willen staan. Het is nog niet heel gebruikelijk, maar vakbonden zien wel dat steeds meer bedrijven met dit soort ruilfeestdagen aan de slag gaan. Krijgen nog het weer. Het is een droge dag. In het noorden bewolkt, in het midden en zuiden meer zon bij 10 tot 17 graden. Paasweekend krijgen we flink wat zon en het wordt ook wat warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A9 Amstelveen-Den Helder, 3 kilometer file bij Heilo. Een ongeluk op de A10 Koenplein richting de Nieuwe Meer. Bij de Nieuwe Meer 3 kilometer file. Op de N208 Sassenheim-Haarlem, 2 kilometer file bij de N207.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 Anything did for you, Lord? Trying to be numb but pure, Lord, have mercy on me, myself, and I. Should've never been away out there, body cold when I was over here. Suddenly I'm out of soul, and I feel so low when I feel the show, no matter where I go. Anybody wanna try? I'm singing Wello from Wello. It's me and you, oh Wello. I had a dream last night. You were there. to cry sometimes. Those days are gone. Did you see the news today? It's been getting crazy, but it's always been that way. Are you holding up? And do you turn off your TV when it makes you worry before you fall asleep? see what tomorrow your man. You was there for my half a gram. Now it's kilos and cenos and high fashion brands.